uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat Nevada hoeft duizenden stembiljetten niet opnieuw te tellen. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die door twee republikeinen was aangespannen. Volgens hen werd er in Nevada gebruik gemaakt van onbetrouwbare technologie... voor het controleren van handtekeningen op stembiljetten... waardoor fraude mogelijk was. Volgens de federale rechter in Las Vegas is daarvoor geen bewijs... Ook in andere staten proberen de Republikeinen met rechtszaken af te dwingen... dat het verkiezingsproces loopt zoals ze willen. Op verzoek van de Republikeinen heeft een rechter van het Amerikaanse Hoge Rechtshof... lokale overheden in Pennsylvanië opdracht gegeven... om poststemmen die na de verkiezingsdag zijn binnengekomen opzij te leggen. De Republikeinen vinden dat ermee gefraudeerd wordt. Het volledige Hoge Rechtshof moet er later nog wel een oordeel over vellen. Ook vannacht is de voorsprong van de democratische presidentskandidaat Biden... weer iets toegenomen bij het tellen van de laatste stemmen in de VS. In Pennsylvania, Nevada en Georgia loopt Biden uit op president Trump... maar de verschillen zijn zo klein dat er nog geen winnaar kan worden uitgeroepen. De Franse justitie heeft drie tieners aangeklaagd... omdat ze waarschijnlijk contact hebben gehad met de moordenaar van leraar Samuel Paty... Twee mannen van 18 en een meisje van 17 zouden worden beschuldigd van terroristische samenzwering. In totaal zijn nu 10 mensen aangeklaagd voor betrokkenheid bij de aanslag op Paty half oktober. En topmensen van grote winkelketens gaan het voortouw nemen in de naleving van de coronaregels in Nederlandse winkelgebieden. Dat hebben ze afgesproken met minister Wiebes en staatssecretaris Keizer. Nu is er nog veel verschil in hoe winkels omgaan met de coronaregels.